Zes uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Tegen het dringende advies van minister Slop gaat een aantal basisscholen halve dagen lesgeven wanneer ze weer opengaan. De organisatie Ouders en Onderwijs heeft 60 meldingen over halve lesdagen ontvangen. Vanwege de corona-uitbraak zijn basisscholen al weken dicht. Vanaf 11 mei mogen ze gedeeltelijk weer open. Minister Slob wil dat scholen om en om hele dagen les geven. Dat geeft minder drukte met halen en brengen... en het sluit beter aan op de buitenschoolse opvang. Anders kunnen ouders geen hele dagen naar hun werk. In Denemarken is de verspreiding van het coronavirus niet toegenomen... na versoepeling van de coronamaatregelen. Volgens het Deense RIVM raken niet meer mensen besmet. Na Pasen gingen in Denemarken de basisscholen en kinderdagverblijven weer open. Ook kappers, standaardsen en fysiotherapeuten zijn weer aan het werk. Er zat een datalek in de app van NL Alert, het alarmmiddel van de overheid voor noodsituaties. Dat schrijft minister Grapperhaus aan de Tweede Kamer. Het gaat niet om NL Alert zelf, maar om een app die bedoeld is voor aanvullende informatie. NL Alert stuurt bij incidenten een pushbericht. De app is vrij nieuw en sinds begin maart door 58.000 mensen gedownload. Via de app kwamen locatiegegevens en mogelijk andere gegevens terecht bij een externe dienst, zonder dat gebruikers daarvoor toestemming hadden gegeven. In Huizen in Noord-Holland zijn twee mensen gewond geraakt bij een autoongeluk op een druk plein. Hoe dat gebeurde is onduidelijk. De gewonden zijn de bestuurder van een auto en een voorbijganger. Ze zijn beide buiten levensgevaar. Volgens de Gooi Eemlander reed de auto met grote vaart het plein op... mogelijk om de gevel van een juwelier te rammen. Dat lukte niet. De gevel van de juwelier is wel beschadigd... net als die van de interieurwinkel ernaast. En dan het weer. Vanavond trekken pittige buien over het land... met kans op hagel en onweer.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 This is where the body's burning. No more war pigs have the power. Hand of God has struck the hour. Day of judgment, God is calling. crawling Begging mercy for their sins Satan laughing spreads his wings oh! You're in.